uur. Freddy van met het NOS-journaal. Land en Europa. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Timmermans gezegd bij WNL op zondag. Volgens Timmermans nemen de barbaren van ISIS aanstoot aan onze vrijheid en hoe wij willen leven. Timmermans noemde het een topprioriteit om de samenleving tegen het gevaar van teruggekeerde Syriëgangers te beschermen. Timmermans zei ook dat hij gelooft in de onschuld van de Nederlandse VN-diplomaat Robert Serri. Die ligt in Israël onder vuur. Het land dreigt hem tot ongewenst persoon te verklaren. Hij zou proberen achter de rug van Israël om tientallen miljoenen dollars over te maken naar de Palestijnse beweging Hamas. Timmermans denkt niet dat de beschuldiging houdbaar is, zei eh, hij bij WNL op zondag. Bij confrontaties tussen het Israëlische leger en Palestijnen op de westelijke Jordaanoever is zeker één dode gevallen. Het was volgens het Israëlische leger een verwarde Palestijn die dreigend op een aantal militairen afkwam en niet reageerde op waarschuwingsschoten. Vervolgens werd hij neergeschoten. Volgens Palestijnse bronnen is ook in Ramallah een Palestijn om het leven gekomen bij een confrontatie tussen Israëlische militairen en Palestijnse demonstranten. Aan de IJsselkade in Zutphen is de brandweer nog steeds bezig met het leegpompen van een riviercruiseschip. Vannacht zijn zo'n 200 passagiers en bemanningsleden van het schip gehaald dat op de IJssel voer, omdat het lek was geraakt en water maakte. De vaarweg is daar voorlopig gesloten voor de beroepsvaart. Kleine bootjes kunnen er wel langs. En in Zuid-Korea is een klopjacht aan de gang op een militair die gisteren bij een grenspost 5 collega's heeft doodgeschoten. De man is inmiddels ingesloten in de buurt van een basisschool. Daar heeft zich ook een vuurgevecht voor gedaan. Het leger had een klopjacht ingesteld omdat de militair veel wapens en munitie bij zich had nadat hij zijn collega's had doodgeschoten.